looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by. your magic woman touch. Guess your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I've made up my mind. all geweldig nummer van de Hollies alweer uit 1972. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van eh, ZVL. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je me gezelschap houdt tot 12 uur. Want ik heb ongelooflijk veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. En ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Komt er allemaal aan. Komende twee uur. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Adamo. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas chapelle, toi qui me remues, paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie. en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. de l'enfer, ou Dieu du ciel, toi qui te trouves bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, Inch'Allah. sous l'orage. Demain le sang sera lavé. La route est faite de courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour bien Wat een passie, hè? Toch op deze zondagmorgen. Ja. Miss You Like Crazy, natuurlijk. Je hoorde Natalie Cole. En je hoorde ervoor Adamo uit een tijd dat uh, Jeruzalem en ja, moslimuitlatingen heel gebruikelijk waren. Inshallah, als God het wil. Ook op deze zondagmorgen. je hoort straks een leuk onderwerp. Als je blijft luisteren hoor. Want dan gaan we het hebben over de sociale media. Ja, wat gebeurt er als die het laten afweten? Wat betekent dat nu weer? Je hoort er straks meer over hier bij ZVL. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you? Now you got someone to blame. You said. wonder Ja, het is echt waar. Hoover ik. is een eh, album, eh, of hebben albums, die ik eh, helemaal uitluister in de auto. Ja, echt waar. Geweldige muziek uit België. Onze zuidenburen, niet waar? Mad About You hoorde je hier bij ZVL en Mika Paris met One. Terwijl we hier lekker aan de koffie zijn met, uh, hoe heet die dingen ook alweer? bokkenpootjes, maar niet van die kleintjes. Van die <laughs> enorme. Het is een beetje een gekke situatie hier bij ZVL. De ene keer krijgen we kleine gevulde koeken. Maar nu weer grote bokkenpootjes. We kunnen het niet helemaal volgen hoor. Of ze nu wel of niet op onze lijn letten. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Tijd voor iets prachtigs. Je hoort hem bijna iedere drie dagen wel op televisie. seen a miracle. I've seen shines for you. The grass is green, the sky is blue. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Find your blue eyed way, my darling. We'll guide you, but you'll find it all. amazing grace. How sweet the sound is to me. I have seen a miracle. I have seen a miracle. The earth is here, it's here for you. Seven fish, the owls too. And there you are, like you are, feeling so natural. Find your blue eyed way, my darling, we'll guide you back. You find it on your own. Oh. your life. Omroep ZVL. Ik heb al zo lang niks geschreven. Het gaat best wel goed met mij. En de laatste tijd voelt leven zo onschuldig en klaarheid. mag houden van mij. Ik sluit mijn ogen als de zon schijnt, want geluid is soms genoeg. En kom je me halen uit de speeltuin? Oh, het klinkt hier als vroeger. Ik mag best een beetje kind zijn, ik hoef niet alles tegelijk. Want als het moet, dan kan ik flink zijn. Dus ik mag houden van mij, zoals ik hield van jou. En ik deed dat met liefde, maar. geef om jou. Dus ik gaf het je graag, je hebt daar nooit om gevraagd. En misschien komt er weer ruimte met de tijd, als ik kan de tijd als ik kon houden van mij. Houden van mij, zo heet het nummer. Vrouwtje prachtig. En je wordt er zo relaxed van hè, op zo'n zondagmorgen als vandaag. Daarvoor Rodellis Machine en Beauty of Your Life. Tijd voor eh, aandacht voor de sociale media. <laughs> Want ja, sinds dat er een nieuwe president zit in Amerika... en eh, hij grote vrienden is met de ja, tech boys... ja, verandert er wel wat op de sociale media. En daar hebben ze bij uh, Bonvisie ook wel een visie op. Je hoort een gesprek met Herman de Bruin. Als sociale media het laten afweten, kunnen mensen ook zelf iets doen tegen online haat. Dat zijn niet mijn woorden, maar ik denk de woorden van Jolien Verloven, want die is in de uitzending van Movisie, en antropoloog. Welkom eh, Jolien. Ja, dank u wel. Ja, de sociale media die hebben wat de laatste tijd. Hè? Naar aanleiding daarvan denk ik dat jullie dit ook eh, laten weten van Movisie. Ja, klopt. Het bericht was inderdaad gemaakt naar aanleiding van het nieuws dat Meta gaat stoppen met uh, fact eh, checks op haar sociale media. Mhm. Eh, waardoor dus onder andere LHBTIQA plus eh, personen ja, mentaal ziek genoemd mogen worden. Maar is dat speciaal voor de, de, mensen die die, die die dingen hebben? Nou, LTPKI zeg je jezelf. Maar zijn er ook geen andere mensen die er last van hebben dan? Ja, dat is ook eh, op basis, eh, dus ook seksistische comments eh, mhm. mogen meer gemaakt worden. Dus ze gaan eigenlijk gewoon minder streng optreden ja, bij online grensoverschrijdend gedrag. Ja, en beledigen mag ook. Ja, ja, en dat, dat mocht natuurlijk al tot een bepaalde hoogte. Mhm. Maar ze zijn eigenlijk sinds, volgens sinds corona is Meta strenger geworden in ehm, ja, eigenlijk eh, in het factchecken van wat er op hun eh, platforms eh, verschijnt. Maar nu draait draait dat weer terug. En wat ook nog belangrijk is, eh, Mark Zuckerberg, eh, de eigenaar hè, van Meta, mhm. die eh, zet hier ook heel erg een sociale norm mee, mee neer. Dat eigenlijk ja, online haat, online discriminatie, dat dat er eigenlijk gewoon bij hoort. Dat dat normaal is. Mhm. En dat we daar dus eigenlijk niks tegen hoeven te doen. En als je dat afgeeft, dan weten we uit onderzoek, hè, dus als mensen denken dat bepaald gedrag normaal is, dat mensen dat gedrag ook meer gaan vertonen. Dan zeggen jullie van Movisie, daar, daar kan je zelf ook wat aan doen. Wat zoals bijvoorbeeld? Nou ja, je kan eigenlijk meerdere dingen doen. Hè. wij maken eigenlijk het onderscheid enerzijds eh, tussen wat eh, professionals eh, kunnen doen. Dan heb ik het over sociaal werkers, jongerenwerkers, mensen in het onderwijs bijvoorbeeld. Mhm. Maar ook mensen die natuurlijk op sociale media zelf zitten, die kunnen natuurlijk ook eh, van alles eh, doen. Maar als we beginnen zeg maar, bij, meer bij de professionals, die kunnen bijvoorbeeld eh, mensen die gedupeerd zijn van online grensoverschrijdend gedrag, die kunnen hen doorverwijzen naar organisaties die hen kunnen helpen. Zou het advies yeah. ook kunnen zijn de optie van ik kijk niet meer naar sociale media? <laughs> Eh, nou, ik denk niet dat dat eh, een advies is wat we in deze tijd eh, kunnen, kunnen geven. Want sociale media en eigenlijk de hele online wereld, dat is gewoon, ja, dat, dat hoort gewoon erbij. Mhm. Ehm, zeker mensen die nu opgroeien, hè, online, offline. Het zijn geen twee gescheiden werelden. Dat gaat gewoon in elkaar door. Hè. De contacten die we offline hebben, hebben we ook online en vice versa. Ja. ja, hoewel de politieke partij is, bijvoorbeeld Volt, die zegt, we gaan niet meer op X. Dat is wel één één van de sociale media, maar dat is misschien wel een trend. Ja, maar dat kan, ik kan me ook voorstellen dat je als organisatie zegt... oké, eh, bijvoorbeeld X, eh, dat past niet meer bij de kernwaarden van, van mijn bedrijf... of van hmm. mijn organisatie, dus daar wil ik me niet mee identificeren. Dat snap ik heel goed. Maar ik denk dat het te kort door de bocht is om te stellen... oké, ga me helemaal niet meer als individueel persoon op sociale media... want er zitten ook heel veel positieve kanten eraan. Hè? Mensen hmm. kunnen gelijkgestemden vinden, komen juist met, eh, ook weer met anders... met mensen die anders zijn in contact... Ja, dus er zitten ook hele positieve eh, dingen aan. Het is ook een plek om jezelf te kunnen uitspreken over bepaalde onderwerpen. En wat er online speelt, heeft ook gevolgen eh, voor, het offline leven. Ja, nou dat is heel belangrijk dat dat in ieder geval ook duidelijk wordt. Ehm, ja, ja. u zei net al, we kunnen het kunnen doorverwijzen. Hebben jullie iets op de website staan waar ook die doorverwijsadressen op staan? die hebben we wel in een artikel eh, staan, maar dat is misschien wat lastiger 1, 2, 3 te vinden. Maar mhm. wat ik zou aanraden aan mensen is, eh, ga naar helpwanted.nl. Eh, mm -hmm. En daar kan je dus heel gemakkelijk chatten. Er zijn ook andere organisaties, hè, ook slachtofferhulp bijvoorbeeld daar kan je ook terecht. Dat zijn in ieder geval eh, websites waar je terecht ja. kunt om meer te weten daarover en ook wat hulp te krijgen misschien als dat nodig is. Als het mensen toch iets meer willen weten van Movisie, dan kunnen ze kijken op de website van Movisie denk ik, want daar hebben jullie waarschijnlijk ook wel wat opstaan van dit onderwerp allerlei voorbeelden om de sociale media gewoon eh, te laten zijn wat ze zijn en zelf ook door te blijven leven. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Ja. ja. Jolien Verloven, antropoloog en senior projectleider bij Movisie, dank voor het gesprek. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. ZVL. Tu promènes sur la vie tes yeux couleur de solitude. Et souvent je devine sur tes lèvres un goût d'inquiétude. voudrais la tendresse malgré ce que tu peux en dire. Mais la peur des caresses t'empêche de sourire. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront un mois, dans une heure. Dans un mois, dans une heure. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Tous ces jeux que tu joues glisse à la rancœur. Les miroirs ne font pas le bonheur. Ne font pas le bonheur. maquilles tes yeux gris d'un nuage de lassitude. Il s'imprègne à ta vie comme une odeur d'incertitude. Tu voudrais bien aimer en étant sûr de ne pas souffrir. Même les fleurs se fatiguent à force de s'ouvrir. riens qui font des bleus au cœur. Tous ces airs que tu prends pour cacher ta douceur finiront par ternir tes couleurs, par ternir tes couleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. que tu lances quand tu es trop ailleurs, méfie-toi qu'il ne retombe en pleurs, qu'il ne retombe en pleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure dans un mois, dans une heure. Ne vieillis pas avant que le soleil ne meure. Car même si la vie prend juste un peu de fraîcheur, elle ne donne pas que des bleus au cœur, pas que des bleus au cœur.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 A Man Without Love. Ja, ehm, echt waar. Ik eh, was van de week aan het browsen, zoeken op YouTube. En ik kwam een, ja, een concert van hem tegen van een jaar of vier, vijf geleden of zo. En daar zong hij De Sterren van de Hemel. Geweldig, Engelbert Humperdinck. Want hij is ook alweer van een zekere leeftijd. Want dit nummer komt uit 1968. Verder hoorde je Patrick Juvet met Le Bleu au Coeur. Natuurlijk hier bij ZVL op deze zondagmorgen. Straks over een uh, drie kwartier hebben we weer een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf in de winkelstraten. Eh, wat de resultaten zijn en het onderwerp onderwerp, dat hoor je straks hier bij ZVL. I can see her lying back in her satin stay.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 En ervoor een mooie klassieker van Gordon Lightfoot. Je hoorde Sundown. Op deze ja, aardige morgen. Je zou kunnen zeggen zonnetje, wolkje, zonnetje, wolkje. En vanavond weer regen, dat dan weer wel. Maar het was wel fris toen ik hier naartoe kwam. Het is nu buiten een graad of drie. Eh, dus het is ook nog wel aan de frisse kant. Maar het wordt wel een graad of zeven vandaag hier in uh, eh, vlaanderen En in Westdorpen zal het wel weer een graad of 1, 2 meer worden.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 En ik beloofde je al een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging de straat op zoals gebruikelijk. En zijn reportage hoor je straks zo rond half twaalf. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij me. Neem nog een gezellige bak koffie. Of begin vast aan je brunch. Zou ook nog kunnen. En eh, laat de radio lekker aanstaan. Misschien een beetje op de, zacht op de achtergrond. Maar dat doet niet de zaken. Het laatste nummer voor dit uur. Och, een prachtige ABBA Eagle. Tot zometeen.